Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De politie heeft na het bouwprotest in Den Haag verschillende mensen aangehouden op de A12. Enkele demonstranten zouden gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond. De stoet reed langzaam en over de volle breedte van de weg. Eerder vanmiddag werden er ook al verschillende mensen aangehouden. Dat gebeurde nadat de agenten met flessen werden bekogeld. Daarna is de ME ingezet. Om hoeveel aanhoudingen het gaat kan de politie nog niet zeggen. Er zijn niet alleen actievoerders opgepakt. Onder meer door het bouwverkeer was het vanmiddag al vroeg druk op de snelwegen. Van de bijna 800 miljoen euro subsidie die het Rijk in het Waddenfonds heeft gestoken... is maar een klein gedeelte goed besteed. Veel projecten waaraan het geld is uitgegeven... zouden nooit zijn gecontroleerd of geëvalueerd. Blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Investico, één Vandaag en drie regionale kranten. De Wadden zouden amper hebben geprofiteerd van de projecten. Lokale bestuurders zouden het geld hebben gebruikt voor eigen projecten. Het Waddenfonds spreekt de berichtgeving tegen. Zo zouden alle projecten worden getoetst. Chili trekt zich terug als gastheer van de VN-klimaatconferentie in december. Het is al weken onrustig in Chili. De afgelopen dagen waren er massale protesten tegen de regering... waarbij zeker 15 mensen om het leven zijn gekomen. Ook de handelstop van de APEC-landen die volgende maand in Chili zou worden gehouden... is van de baan. De twee verdachten in de zaak van het geïsoleerde gezin in Ruinerwold in Drenthe... blijven nog zeker drie maanden vastzitten, heeft de rechter eh, bepaald. Een vader en zes kinderen leefden jarenlang afgesloten van de buitenwereld... op een boerderij, bleek twee weken geleden. De rechtbank heeft inmiddels onderzoek gedaan op de plek waar het gezin woonde. rechters wilden de afgesloten woonruimtes in de boerderij zelf bekijken. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt in het binnenland af tot mogelijk iets onder het vriespunt. Morgen eerst volop zon, later meer sluierbewolking. En het blijft fris met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergasmeer en Hilversum een half uur vertraging. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 10 minuten.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 No, not to your Strange again. Uh -huh. You told me he was just a friend. I got my heart on my sleeve. Now it's kinda hard to breathe. Uh -huh. It's kinda hard to leave. Please, I don't need another NE heartbreak. Uh -huh. How much pain can a young cat's heart take? I gave you everything you wanted and more. Yo, babe, I'm looking at the front door. I can't lose, love again, love again. i work it down. Forget the Living it up in the city.